President Obama en vicepresident Joe Biden hebben de slachtoffers herdacht... van de terreuraanslagen op 11 september 2001. Samen met hun vrouwen namen ze een minuut stilte in acht in de tuin van het Witte Huis. Ook overlevenden en familieleden van slachtoffers hielden een minuut stilte en lazen de namen van de bijna 3000 slachtoffers voor. Twaalf jaar geleden boorden twee vliegtuigen zich vlak na elkaar in de twee torens van het World Trade Center in New York, die vervolgens instortten. Een derde vliegtuig vloog tegen het Pentagon en een vierde werd gekaapt en stortte neer. Bij die aanslagen door moslimterroristen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. In Chili zijn tientallen betogers opgepakt bij de herdenking van de staatsgreep van 1973. Demonstranten richtten barricades op, bekogelden de politie met stenen en benzinebommen en staken een bus in brand. In de hoofdstad Santiago zijn 8000 politieagenten op de been om de orde te handhaven. De staatsgreep van 1973 door generaal Pinochet maakte een einde aan de regering van president Salvador Allende. Hij kwam daarbij om het leven. Pinochet bleef tot 1990 aan de macht. Vanavond wordt de staatsgreep in Amsterdam herdacht. In Frankrijk heeft een juwelier een overvaller die hem had beroofd bij een achtervolging doodgeschoten. De juwelier is aangehouden. Meteen na de opening van zijn winkel in Nice werd de man vanochtend door twee mannen met een vuurwapen bedreigd. De overvallers gingen er met de buit op een motor vandoor. De juwelier achtervolgde de twee en opende het vuur. De man die achterop zat werd dodelijk geraakt. De bestuurder van de motor is nog altijd voortvluchtig. In Pakistan hebben het leger en de Taliban gevangenen uitgewisseld. Dat gebeurde in het grensgebied met Afghanistan. De Taliban lieten twee militairen gaan en het leger liet zes Taliban-strijders vrij. De uitruil is bedoeld om gesprekken over vrede mogelijk te maken. Het Pakistanse parlement sprak zich maandag uit voor vredesoverleg met de Taliban. Het weer stevige buien afgewisseld door zon. Morgen vooral in de zuidelijke helft nog wat buien. In het noorden zon en waarschijnlijk droog. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A12 Utrecht-Den Haag... tussen de Meren en Woerden over 4 kilometer... en tussen Harmelen en Nieuwebrug 5. A13 daarna Rotterdam verknopen een klein polderplein vanaf Delft-Noord vielen rijden... heeft te maken met een ongeluk op de A20. A15 Europoort Rotterdam verknopen Vaanplein 4... Bij de Ridderkerk is de rechte rijstrook dicht. Op de A15 Rotterdam-Europoort ligt een oliespoor bij knopen Benelux op de rechte rijstrook. 3 kilometer file. A20 richting Gouda, na een ongeluk voor Rotterdam Centrum 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 Utrecht-Preda voor de brug Gorkum 3 kilometer. En op de N3 Dordrecht-Papendrecht voor de Merwedebrug na een ongeluk 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 van Zandvoort. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the something I can't want angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you will not trying to save it for later.